Zeven Nederlandse banken en verzekeraars hebben voor klanten aandelen en obligaties gekocht van bedrijven die kernwapens maken of onderhouden. De grootste investeerders zijn ING, Egon, ABN AMRO en Rabobank. Dat meldt Nieuwsuur. Klanten weten niet altijd waar hun geld naartoe gaat. Met de belegging is zo'n 1,3 miljard euro gemoeid. Een stel dat een meisje van twee uit China had geadopteerd... heeft haar drie weken na aankomst in Nederland ondergebracht bij een pleeggezin. Dit werd pas na een half jaar gemeld bij de adoptieorganisatie. Volgens jeugdzorg wees het Chinese meisje een van haar nieuwe ouders van begin af aan af. Die kon dat niet verkroppen en het stel besloot om het kind ergens anders onder te brengen. Paus Benedictus heeft in een overvolle Sint-Pieter een staande ovatie gekregen van de aanwezigen. Hij ging op deze aswoensdag voor het laatst voor in de mis. Sommige bisschoppen waren zo geroerd dat zij hun tranen de vrije loop lieten. Benedictus maakte maandag bekend dat hij op 28 februari terugtreedt vanwege zijn zwakke gezondheid. In de achtste finale van de Champions League hebben Real Madrid en Manchester United hun eerste wedstrijd gelijk gespeeld. In Madrid werd het 1-1 en beide doelpunten werden al in de eerste helft gemaakt. En ook de andere achtste finale tussen Shakhtar Donetsk en Borussia Dortmund eindigde in een gelijkspel in 2-2. Het weer op steeds meer plaatsen is het bewolkt en vannacht gaat het licht tot matig vriezen.